7 uur. Dit is al Megens met het NOS-journaal. De protestantse Democratische Unionistische Partij blijft de grootste na de verkiezingen in Noord-Ierland. De pro-Britse DUP kreeg met 28 zetels één zetel meer dan de republikeinse Sinn Féin-partij. Toch kan Sinn Féin tevreden zijn, want vorig jaar was het verschil nog 10 zetels. De twee moeten nu binnen drie weken een coalitieregering vormen. Als dat niet lukt, valt Noord-Ierland weer onder Londens bestuur. Opnieuw vertrekt een medewerker van de Franse conservatieve presidentskandidaat François Fillon. Campagneleider Patrick Stefanini is de vierde medewerker die opstapt. Hij adviseerde Fillon om te stoppen met de campagne vanwege een onderzoek naar mogelijke fraude. Maar omdat Fillon dat niet deed, ziet Stefanini zich niet langer als de aangewezen persoon om de campagne te leiden. De politie heeft een automobilist opgepakt die gisteravond een ambulance hinderde op de snelweg tussen Hees en Den Bosch. De ziekenwagen vervoerde iemand die in levensgevaar was. De automobilist, de man van 46 uit Roosendaal, was eerst aan het bumperkleven en haalde toen rechts in. Daarna ging hij voor de ambulance rijden en trapte op de rem. Zijn auto is in beslag genomen. Bij een straatroof in het Oosterpark in Amsterdam is gisteravond een man zwaar gewond geraakt. Hij werd meerdere keren gestoken. Volgens de politie was de man niet meer aanspreekbaar toen hij werd gevonden en moest hij gereanimeerd worden. De politie zoekt naar vier vermoedelijke lichtgetinte verdachten. Taxidienst Uber omzeilt controles door gegevens te verzamelen over controleurs en politiemensen. Met die informatie kunnen Uber-chauffeurs op het laatste moment ritten afzeggen, schrijft de New York Times. De dienst zou via sociale media, locatiebepaling en betalingsinformatie proberen om mogelijke controleurs te herkennen en zo te vermijden. Het weer, Bewolkt en in het zuidwesten neemt de kans op regen toe. In het westen en zuidwesten blijft het vandaag tamelijk regenachtig. In het oosten en noordoosten droog en af en toe zon. Temperatuur tussen 11 en 15 graden.